van 8 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Een auto is het station Vlaardingen-Oost binnengereden en in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond. De auto was leeg toen agenten aankwamen. Daarom vermoedt de politie dat het gaat om een plofkraak. Of dit is buitgemaakt is niet bekend. Het station is dicht en het treinverkeer tussen Schiedam en Vlaardingen ligt stil. Hoe lang is nog onduidelijk. In de Tweede Kamer gaat het vandaag en morgen over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Tijdens de algemene politieke beschouwingen reageren vandaag de fractievoorzitters op de plannen en morgen antwoordt premier Rutte. Gisteren zeiden oppositiepartijen al meteen na de troonrede dat dit kabinet te weinig ambitie toont. De verspreiding van het ebola-virus is een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid, zei president Obama bij de lancering van zijn plan om de epidemie te bestrijden. De VS stuurt onder meer militairen naar West-Afrika om te helpen. Obama roept andere landen op meer te doen tegen de ziekte. Als ebola zich verder verspreidt, kan dat volgens hem leiden tot grote spanningen. Zuid-Koreaanse grenswachten hebben een Amerikaan opgepakt die naar Noord-Korea wilde zwemmen. Ze zagen hem op de oever van de grensrivier Han staan. Hij zei dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wilde ontmoeten. In het gesloten land zitten drie andere Amerikanen vast. De Amerikaanse regering zegt er alles aan te doen om hen vrij te krijgen. De prijs voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar Supermarkt Plus. Dat krijgt de Liegebeest trofee van Stichting Wakker Dier. De goudse kaas van Plus komt volgens de verpakking van weidekoeien... maar Wakker Dier zegt dat daar niets van klopt. Plus was als enige genomineerde overgebleven. De andere vijf bedrijven op de lijst beloven zich beter voor dierenwelzijn in te zetten. Het weer nog, eerst plaatselijk nevel of mist, daarna overal zonnig. En vanmiddag is het 23 tot 25 graden. Ook morgen is het warm en flink zonnig, maar dan kan er in het zuiden wel een bui vallen. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zalbommel en Knopendijl 4 kilometer. Tussen Beest en Eveningen richting Utrecht staat 10 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 3. De A9 Alkmaar Amstelveen voor Battenverdorp 4 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam 6. Vanuit Rotterdam naar Europoort op de A15 na een aanrijding bij Hoogvliet 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A27 veel vertraging vanuit Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Hagenstein over 16 kilometer.